met het NOS-journaal. Het CDA kiest voor wat voor radicale midden. Volgens een denktank onder voorzitterschap van oud-minister De Geus betekent dat dat het CDA niet moet geloven in de dogma's van links of rechts. Volgens hem zien christendemocraten niets in polarisatie. De plannen worden morgen voorgelegd aan het CDA-congres. CDA-voorzitter Peetoom benadrukte dat de plannen van de Geus voorstellen zijn voor het volgende verkiezingsprogramma. Onze handtekening staat onder het regeer- en gedoogakkoord, zei Peetoom. Daar houden we ons aan en dat heet betrouwbaarheid. Voor de kust van Wijk aan Zee ligt nog altijd het gestrande vrachtschip van 155 meter. Geprobeerd wordt om het vannacht los te trekken met een kabel van anderhalve kilometer. Dat zegt een loods aan boord van het schip. Om een uur of 1, half twee wordt hoogwater verwacht. Het Filipijnse schip ligt sinds vanochtend vroeg vast bij Wijk aan Zee, een paar honderd meter uit de kust. Het dreef af toen het anker het begaf en strandde vervolgens in het zand. Het schip trok de hele dag veel bekijks. De Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres Etta James is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van leukemie. James, ook bekend als Miss Peaches, brak begin jaren 50 als tiener door. Ze is vooral bekend van het liedje I Just Wanna Make Love To You. De zangeres won zes Grammy Awards. Etta James was 73 jaar. Een politieagent van het korps Limburg-Noord wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij is buiten functie gesteld. De politie wil niet zeggen waar de man precies van wordt verdacht. Politiekorps Midden- en West-Brabant heeft ook een agent buiten functie gesteld. Hij zou bewijsmateriaal hebben voor maand. In Petten in Noord-Holland kan een nieuwe onderzoeksreactor komen. Het kabinet heeft dat besloten. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor de bestaande in Petten in 2020 vervangt. De reactor is belangrijk voor onderzoek naar kernenergie en voor de productie van medische isotopen voor kankerbehandeling en diagnostiek. Het weer... Vanavond opnieuw regen, morgen veel bewolking en regen en een graad of 9. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen de afrit Soest en Bunschoten 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A27 richting Almere bij Beeldhoven 3. Naar Breda tussen Knopend Everdingen en Lexmond 5.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 niet? love suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me grasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. It's really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time have sit and talk. I know she isn't sure. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Ah. Uh. What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Ja, dat was Gavin McGraw met Soldier, daarvoor Adele. Met Turning Tables. Misschien moet je een brilletje aanschaffen, Niels. En Tiny Tempa en Esther Dean met Love Suicide. Als het goed is. Deed het in één keer goed. Um, ik las net iets dat... Ken je Laura Dekker? Gewoon eigenlijk trouwens even drie ook even open. Is ook wel leuk voor Martijn en Gijs. Um, Laura Dekker kennen jullie toch allemaal al? Denk nee. Nee? Gijs, ken jij er? Mhm. Nou, Laura mhm. Dekker... <laughs> echt leuk om. Leuk om iets te zeggen als iemand nog aan het eten is. Maar Laura Dekker in ieder geval, eh, die deed dus dat rondje om de wereld. Ze komt morgen aan eh, op Sint Maarten, waar ze oh, is begonnen. Ja. Het zeilmeisje. Beter, beter, beter bekend als zeilmeisje. Nou, ze werd eerst al een beetje tegengewerkt met het huiswerk maken, wat ze niet deed. Want eh, ze deed te weinig aan huiswerk. Dus kwam leerplicht erbij en zegt, ja, je deed te weinig aan huiswerk. Dus willen jouw ouders eigenlijk uit het ouderschap zetten? Nou, Raboos heeft de vlag van Nieuw-Zeeland. En nu blijkt dat het Guinness Book of Records heeft besloten om geen eh, jongeren meer toe te laten in het Guinness Book of Records. Omdat het eh, onverantwoordelijk vinden om kleine kindjes eh, eigenlijk een record te laten breken, want er kan van alles bij gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. Dus niet dat je straks een, een van drie krijgt. En die verdrinkt. Want dan is het de schuld van het Guinness Book of Records. Maar nu heeft heel dat celmeisje. naar na, na Jij vindt het bullshit? Die, die, die die, kijk, begint die, organisatie kijk, In, kijk, in dit geval snap ik het wel. Ik snap de organisatie. Want alle records met kinderen zijn uitgehaald. Nee, dat snap ik niet. Kijk, kijk, als iemand nou eh, een record hebt staan van uh, tien uur lang op zijn handen staan. Waarom zou een kind van drie dat niet mogen doen? Omdat het gevaarlijk kan zijn voor een kind van drie. En dat kind van drie En, voor een volwassene van 30 niet. Een, kind, een volwassene van 30 heeft een beter geheugen als een kind van 3, denk, ik. Die kan, beter nadenken, die kan beter nadenken over wat wel goed is voor en wat niet goed is. Daar gaat het om. Even kijken wat het Guinness of Records officieel zegt. Is dat uh, uh, ook, ik lees daarvoor, ook de World Sailing... Oh nee, dat was iets anders. Ik ben weer lekker bezig. Ze willen, de officiële verklaring willen is dat, dat ze geen jonge mensen meer, meer willen in, in het boek. Omdat het... Eh, te gevaarlijk wordt om voor hun recordpogingen te breken. Dus ze eh, er kunnen gewonden bijvallen En dat snap ik op zich wel. Want als er een gewonde bijvalt, is het hun schuld. En dan moeten hun voor de kosten opdraaien van een rechtszaak en zo. Maar kijk, als jij een record wil verbreken, moet je dat toch eerst aanvragen bij kennisboeken Book of Records? Ja. Kijk, en dan kan je toch wel zeggen van ja, eh, dit wordt niet toegelaten onder die en die leeftijd. Ja. Dus waarom slaffen ze dan meteen alles af? ze hebben alle, alle records voor, gewoon om, om één lijn te trekken. Als nou om uh, eh, 10, als jij, als kilo broekpoepen per dag gaat, dan kan een kind dat, mag een kind dat toch ook doen? Nee. Hoezo niet? Omdat het gevaarlijker zijn voor de omgeving. Al die methaangassen die vrijkomen. En al die mensen die in de buurt dan half worden vergast. Nee, maar serieus. Er zijn toch best wel... Ja, ik snap het Dingen wel, die kleine kinderen toch ook kunnen doen? Je kan ook niet... Touwtjes springen, dat is niet gevaarlijk. Je kan nee, niet... inderdaad. Nee, maar je kan ook niet... Kijk... Dat kan een kind van tien kan het ook doen. Mag ik ook mijn punt nog geven? In plaats van dat je Nee, je bent gewoon lopen Nee, helemaal niet, want ik mag een punt geven. Kijk, als jij gaat verbieden dat mensen met roze schoenen in het boek eh, mogen komen, dan moet je eigenlijk gewoon, om geen mensen met roze schoenen te, te, te, discrimineren, moet je alle schoenen verbieden in een boek. Snap je? Je moet alles verbieden, of niet. Oké, dus jij zegt ook dat je alle alcohol moet verbieden? Onder de 18 jaar moet je eigenlijk alle Oh, ja, moet je eigenlijk alle alcohol verbieden. Nou, dan nee. één leeftijd trekken, dan mag jij helemaal geen alcohol. Nee, ja, want dat zeg jij nu. Dat je helemaal geen alcohol mag drinken. Nee, nee, je, volwassen, als je volwassen bent mag je wel alcohol drinken. Dan, dan doe je het zelf en dan val je niet meer onder verantwoordelijkheid van je ouders. Zolang je onder de verantwoordelijkheid van je ouders valt, moet je... Ik ben nu nog... Maar, maar mijn ouders zijn nu nog verantwoordelijk voor me. Ik heb het over leeftijd, hè? Niet over waar je woont. En... Hè? Dat is bij de een op zijn dertiende en bij de ander op zijn twintigste de verantwoordelijkheid van zijn ouders. Ja, heb je nog vijf, jij hebt nog vijf jaar, dus... Eh. Officieel tot je achttiende. Of dat je ja, of je heel officieel ben je op je 21ste was, maar op je 18e mag je alles zelf beslissen. Dus vind ik dat je gewoon alles vanaf je ja, Maar als je gewoon een leeftijd instelt van een jaar of 12. Ja, dat vind ik ook goed. Gewoon een, eh, gewoon een leeftijd. Maar je hebt nu ook heel veel meisjes van uh, eh, 8 en 9 die echt bizarre dingen doen. En daar gaat het om. Er zijn geen... Eh, ze, ze, zijn niet boos op het wereldrecord uh, paperclips aan elkaar hangen van een kindje van 4. Dat snap ik ook wel. Maar het gaat meer om de extreme records die er nu al ja, worden kijk, verbroken. Elke keer dat iemand een record aanvraagt je vraagt geen record aan hè? Je doet een poging. En, ja, maar je, daarbij nodig je de organisatie van precies, kennisboekers ja, dat bedoel ik. Maar dan kan het... Eh, de kennisboekerswerkers, maar de, organisatie kan toch ook zeggen van... Ja, onder, bij die leeftijd... Eh, vinden wij het niet verantwoordelijk dat jij zo'n record wil verbreken. Ja, maar dat doen ze hier ook mee eigenlijk. Dat is, ja, maar waarom alle records en niet gewoon per omdat record ze, verschillend? Omdat ze niet meer willen dat de kinderen... Het moet echt gewoon ik denk om, om het boek wat leuker te maken, denk ik. Ik weet niet. Dat, dat, ze hebben het besloten en ik vind het op zich nog best wel goed. Nou is er ook nog een laatste nieuwtje. een, een granaat gevonden in de Efteling. En dat was eh, rond een uurtje of vijf. Sowieso lang, lang niet aan. Nee, het was in, in een nieuwe... nieuwe... de, granaat, de, granaat werd eh, gevonden bij de werkzaamheden aan een nieuwe attractie. Het is heel leuk. Heel leuke naam. Aquana, Aquanura. Aquanura nu is een nieuwe reactie. En dat is inderdaad, inderdaad een eh, soort waterbaan, inderdaad, denk ik. En eh, onder andere de musical Droomvlucht, eh, waar Jeremiah Loopman dan weer in speelt, is gecanceld vanwege het gevaar. en er voor de rest is nog geen, geen, geen verdere meldingen. En de Efteling is gesloten daarom. Dus ga je nog naar de Efteling, Waar je dat nog doen, dan heb je nu een heel groot probleem, want hij is dicht. Gaan wij luisteren naar Sorry for Party Rocking, een nieuw nummer van de LMFAO. Sorry! it up. I'ma grab it's a habit, automatic, like Uzi, Uzi with the sick flow, make a chick go crazy and flash in hot Red food, drug dude, mushroom, Monty vodka. I'm true to the game too. It's called beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back with some rock on top and a little bit of Grey Goose. Ooh, oh yeah, we killin' shit. With all money, we diligent. So here's a sorry in advance. No hard feelings, bitch. Sorry for party rocking. People always say that my music's loud now. Sorry for party rocking. Neighbors complain, say turn it down. debatteren en ze zeggen iets, maar het zegt me niets. Oh, al die meningen, nou verhalen en ideeën. Soms zou ik willen dat mijn oren niet meer deden. Vrijheid is een schone zaak, maar iedere keer lult maar raar. Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is, dat de boodschap zo banaal is, dat het niets dat is de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal Oh, al die lege zingen Al dat gebabbel zonder rem dat ik hunker naar jouw woorden, Doe me verlangen naar jouw stem de liefde van de dat De boodschap zo banaal is, dat het iets meer dan kabaal is. Vergeet dat het speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het iets meer dan kabaal is. Vergeet dat het speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het iets meer dan kabaal is.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 I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Woo! Facebook blocked me on Facebook. me on Facebook. Direct met Young Ones. Eh, Sef en Gers met Bagagedagen, wat nu echt een grote hit wordt in Nederland. Bijvoorbeeld in de top 40 komt hij ook heel groot. Uh, Gers die heeft trouwens ook binnen, of binnenkort, nee, die heeft afgelopen week een clip opgenomen bij het nummer Bagagedagen. En dat kun je zien op eh, www.youtube.com natuurlijk. De... Ja, je microfoon mag open, Gijs. Anders horen we Gijs niet. Wat zei Gijs? Nou, dat de clip helemaal nergens op staat. Ik heb hem gezien en dan rijdt hij weg zonder bagagedrager. Hij heeft gewoon... Oh... Wat een nare man is die Gers toch ook, Opeens zit een bagage draagt erachterop. Dus Dus het, dus, dus het is zeg maar een soort van... Iedereen kan toveren van K3. Samen met Gers Ja. Dat is knap. En daarvoor hoorden we nog... Jurk met analis. Ah, dat past bij zo'n goeie. Kabalis, want ik hou niet van schelden op de radio, Niels. Nee, precies. Ik ook niet. Daarom doe, ik, het ook niet. Ja. Hè? Barbie? In de clip. Nee, maar... Oh, jammer. maar, een andere Barbie over, over uh, een soort van Barbie gesproken. Brit Dekker, die heeft vandaag haar theorie gehaald voor haar rijbewijs. Fucking vet! <laughs> hey, die heb ik van mij ook nou, Hoeveel, hoeveel moest ze betalen? Dat vroeg ik net ook al aan Gijs, maar Gijs is het antwoord niet. Jammer, dan nodig, je, 700? dan nodig je iemand uit, dan nodig je iemand uit bij de radio en dan weet hij het antwoord niet op een vraag. Nou Niels, ik denk dat je het zelf ook wel weet. Maar ik denk genoeg. Ik wil niks denken. Er worden flink wat verzoekjes gestuurd op Twitter en eh, Facebook. Ja? Ja. Ja, Um, maar, Aanzoekjes. Uh, maar, maar, maar, waar het nou echt om ging, hè, was natuurlijk... Uh, eh, Gerspardoel. Nee, het ging niet om Gerspardoel. Het ging over Take Takema. En nou, Teun en Nooier. En Teun de Nooier. Uh, eh, Gijs, jij kan dit denk ik het beste vertellen. Wacht, ik heb even tussendoor iets heel leuks. Dag in, dag uit, dag in. ik, weet niet of ik dat leuk vind. Dag uit, dag in. Heel even tussendoor hoor. Dag uit, fucking vet. Fucking vet. Jullie vroeger erom en ik heb het. Ehm, maar in ieder geval, Taka Takma en Teun de Nooy, die zijn uit Oranje gezet. Ja. En jij bent hier eigenlijk de enige van ons die hockeyt. Ja. Met een stokkiet. Ah. Ja, dat, dat was leuk. dat was weer een grap op niveau. Nee, dat was gewoon een, een iets. Het ruimte. Oké, oké, het ruimte. Maar eh, vertel, wat vind jij ervan? Want jij bent wel een beetje into het hockey. Ik, ik niet zo erg. Ik heb het gelezen en gehoord en gezien. Ja, het is een beetje triest gegaan. Vertel. Ze hadden beter, ja, ze hebben ze, ze hebben ze er echt uitgezet opeens. Zonder, ook maar enigszins overleg. Ehm, nou, zoals jullie denk ik wel weten, is de, eh, ten de, de captain van eh, het Bloemendaal. Ja. En het Nederlands al. En nu is er, eh, is hij, heeft de bondscoach hem laten weten om niet meer terug te keren naar het oranje, naar oranje. En wat vind jij ervan? Ja, slecht hoe het gegaan is. Ja, je mhm. hebt sowieso te maken met twee hele goede spelers, vind ik. Ja, zeker. Dat is mijn mening. En ik snap niet de reden dat ze hem eruit hebben gezet. was ook een reden dat ze het team onder de maand presteerden. Ja. En, volgens mij is het toch ook het doel van het Nederlands elftal dat je eh, landelijk zo sterk mogelijk probeert te zijn. Ja. ja en waarom haal je dan de beste spelers eruit? Dat, dat snap dat niet Om de andere spelers, andere spelers, eh, kijk, ik kan een voorbeeld geven bijvoorbeeld. Jij eh, bent trainer van een elftal en je hebt een paar oudjes, zeg maar. Je hebt een paar eh, veteranen. Ja. Die veteranen die hebben al zo vaak training gehad. Die hebben eigenlijk al alles gedaan op de training eh, wat er is. En die gaan klooien. Die gaan, eh, gaan lachen. Die gaan niet doen wat, waarvoor de oefening is gebaseerd. En daarmee zitten ze dan weer de mensen die wel heel serieus willen zijn in de oefening. Kijk maar naar gewoon voetbalelftal. Die zitten ze dan in de weg. en, wie, en wie zegt dat klooien? En wie zegt dat dat nee inderdaad? Wie zegt dat er, een klooien zijn geweest? Dat dat het geval was of dat dat gebeurd is? dat is het enige wat ik eruit op zou kunnen maken kijk maar naar een gemiddeld voetbalelftal of wat voor elftal dan ook. Je hebt altijd mensen die eh, al heel goed erin zijn en die, die krijgen dan een training die waarschijnlijk net iets onder hun niveau is. Wat ook bij het eh, Nederlands elftal zo kan zijn natuurlijk. maar ik denk dat, dat als je op, op zo'n niveau, dat je niet, een betere training gaat krijgen. Nee. nee, ik praat het niet goed, maar... Het is wat je kan halen. Ja, ja je dan, ga je je best, dan ga je je beste spelers eruit halen omdat hun waarschijnlijk iets... Ja, dat is het enige wat er is gezegd, hè, dat ze eruit worden gehaald. Er is niet toe, of, eh, niet, niet eh, bijgezegd waarom eigenlijk, de exacte reden. Omdat ze onder de maat presteren. Het team. Ja, het team. Maar dat wil niet zeggen dat het door die twee beste, komt. Dat, dat vind ik echt zwak. Ja, ik neem aan dat... Eh, hij heeft het, idee van hem is dat hij dan de jongere of de nieuwe generatie meer aandacht kan geven en hun beter kan maken als de, de goede mensen weg zijn. Want er staan, ja, dat is wel waar, als je iemand weghaalt, dat zei Bas van Venen dan net ook, staan er altijd weer nieuwe mensen op. Ja, natuurlijk eh, is dat zo. Maar ja, de Olympische Spelen kunnen er ook aan, hè? Dat wil niet zeggen dat het team daardoor beter wordt. Nee, maar dat is wel zijn doel. Dat, dat, dat wilde hiermee bereiken. Ik praat het niet goed hoor, want ik vind het een, nee, nee, snap ik, snap een zeer rare beslissing. Je gaat ook niet bij het Nederlands elftal Robben en Snijder uit het elftal halen. Nou, Robben die speelt al heel weinig mee, maar zeg Sneijder en voor Persie eruit halen. Dat staat natuurlijk ook totaal nergens nou, op. Persie mag wel. Ja, Persie wel, ja. je haalt ook niet Stekelenburg en Snijder uit. Nee, Stekelenburg nee. En Snijder ook niet. Nee, klopt. Dat, is volstrekt debiel. Prima. Ja, prima. Maar het is gewoon de biel dat je je beste spelers haalt. Maar ik, zou, ik, ik denk, neem aan dat de betreffende bondscoach slash trainer wel met een goed eh, excuus zal komen. Met een goede reden. hij heeft al eh, eh, bij Nieuwsuur heeft hij het al toegeduid. En dat was de reden van, ja, ik wil me andere spelers beter maken. Beter omdat maken. ze beneden niveau de laatste paar jaar hebben ja, gespeeld. Hij gaf letterlijk de metafoor van, je moet hoge bomen kappen om het struikgewas en het onkruid te laten groeien. En waarom zou je onkruid laten groeien? Ja, dan moet je bij hem zijn. Dat, dat, nou, dat komt Onkruid wordt vaak bedoeld met negatieve... Eh, Precies. Ja, dat was onze... Wij hebben het in de klas ook daar hier over gehad. En dat was negatieve. Maar aan de andere kant kun je onkruid eh, als brede spelers, spelers voor in de breedte, in, bij een elftal zien. En eh, kleine boompjes als de nieuwe verdetten. Maar ik denk dat je ook wel oudere spelers nodig hebt. Zeker weten. Zeker weten. Ervaring. Maar ja, die zijn er nog steeds denk ik wel hè. Dit zijn, het waren twee hele oude spelers. Maar zijn gewoon nu geen ervaringsspelers? Nee, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal ervaringsspelers nog bij. Ja, ik kan nu niet zo even denken. Eh, jij zit hier op hockey. Ja. Ik, eh, let niet, uh, kijk niet elke wedstrijd. nee, maar dat maakt ook niet uit. Maar het is gewoon raar dat je dat ook gewoon voor een Olympische Speler die over een paar maanden alweer begint, zo'n belangrijke beslissing doorvoert. Precies. Cruciaal beslissing. Maar ze hebben ook, eh, nou, dat moet nog maar blijken of het cruciaal is, maar ze hebben ook geloof ik... Ronald Brouwer. Dat is ook een oude speler, die is er ook niet uitgehaald, maar uh, eh, die, die, heeft minder speeltijd als Teun en Teun wordt eruit gehaald. Kijk, dat snap ik dan niet. Kijk, Leg Zedan mij uit waarom. Ja, zet dan Teun zegt van, goh, dit is aan de hand, eh, dit wil ik doen. Zeg dan van, ja, je zit nu de komende tijd op de bank en haal die, hoe heet die? Brouwer. Maar zeg, ze, misschien zegt dan niet Misschien heeft hij dat wel gedaan. Is Teun de Nooier en Taken maar zijn wel heel boos geworden. Maar in ieder geval, Nederland heeft wel van Ierland gewonnen met 4-1 eh, vandaag. Dus, Anders uh, hadden ze 6 1 gewonnen. Dat weet je niet. Dat is als dan, Als dan. Dat is het nieuwe programma trouwens ook op het RTL, hè. Als dan? Wat als? Wat als? Wat als? Ehm, we gaan nog heel even luisteren naar Ed Sheeran en de de akoestische, ik wil bijna autistische versie zeggen, maar dat is heel waar. Lijkt op elkaar, hè? De akoestische versie van die E-team, dus je kan wat achtergrondgeluidjes horen. Denk ik. Dat is heel groot, is die kans. En eh dan zijn we er alweer bijna doorheen. Eh, het lukt mij niet om fris baan te pakken te krijgen. Dus eh, misschien voor volgende week. Ja, misschien zullen niet. <laughs> Oké, hier komt hij. White lips, pale face Breathing in snowflakes Burnt lungs, sour taste Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men They say she's in the class 80 She's stuck in her daydream been this way since 18 Lately a face seems slowly sinking, wasting Crumbling like pastries, they scream The worst things in life come free to us Cause she's just under the upper hand Goes mad for a couple grams And she don't wanna go outside tonight Cause in a pipe she'll fly to the motherland and Sell love to another man It's too cold outside Angels fly Angels fly oh, rivers, gloves, raincoat Try to swim and stay low Dry house Banknotes, notes Weary-eyed, dry throat Cool girl, no phone They say she's in the class 18 She's stuck in her daydream Been this way since 18 But lately I've seen Slowly sinking, wasting Crumbling like pastries They scream Worst things in life come free to us Cause she's just under the upper hand Goes mad for a couple grams She don't wanna go outside tonight Cause in a pipe she'll fly to the motherland And sell love to another man It's too cold outside Angels die Now an angel died Covered in white closed eyes and hoping for a better life but This time I won't fade out tonight Straight down the line Straight down the line oh. mm -hmm. Let's say she's in the class 18 She's stuck in her daydream been this way since 18 But lately your face seems Slowly sinking, stink Crumbling like pastries And they scream The worst things in life come free to us Cause we're all under the upper hand Go mad for a couple grams And we don't wanna go outside tonight Cause in a fight we'll fly to the motherland And sell love to another man It's too cold asleep la la la la la la lava. Dinkemindy. Wel leuk als je hoog kan zingen als, eh, als Chris Martin, de zanger van Coldplay. Uh, we hebben vandaag natuurlijk ook de grote finale der grote finales van The Voice of Holland seizoen 2. Oh. En Niels. <laughs> Niels wordt even gespankt. Dat is ook altijd ja, wel lekker. Altijd leuk. Daar houdt hij van. Um, wie denk jij dat het gaat winnen? Nee, ik denk dat er een blakketje op mijn rug zit met uh, sla mij of zo. Ja. Hit me. Ja, leuk. Niels, ja, dat kan je dus zo ook nog afhalen. Heel zielig. Niels die gaat dan al een dingen voor Er staat kick me en hij slaat me. Dat vind ik toch al... Eh, ja. Maar voor de rest... Waanzinnig. Ik vroeg iets aan je. En niet of je dat wil doen. Wie er gaat winnen? Ik denk Chris. Jij en Chris? Chris. Chris Hoordijk. maar wat vind jij van Paul Turner? Homo. Eh, wat zei ik? Nee, eh, ja, ik weet niet. Ik ben een beetje een nicht. Ja, dat... Ja, dat, dat valt niet onder uh, stoel of banken te schuiven natuurlijk, hè? Nee, ja, op zich kan hij wel aardig zingen, vind ik. Dat wel, ja. En hij maakt er show van. Dat ook. Op zich wel, maar ik, ja, ik weet niet. Ik, ga wel één keer zeggen, ik vond uh, Wouter Fink vond ik echt, eh, echt veel beter. Ja. Maar dat is ook gewoon, dat ik kreeg ook de meeste punten. En het is wel raar dat je iemand die niet kan zingen eigenlijk doorlaat. En het heet niet voor niks Paul Turner. Het heet niet voor niks de Voice of Holland. Paul Turner kan echt wel zingen. Die kan niet zingen. Die kan wel zingen. Ja? Ik heb hem één keer zien zingen, maar die keer kan wel zingen. Want als je één keer zingt, dan kan je meteen zingen. Nou, die keer dat ik hem zag zingen, toen uh, kon Toen wel, ja, maar hij, er zijn betere talenten. En het heet niet voor niks The Voice of Holland, hè. Maar dit is zijn hit. Dan zijn ja, maar dit, hij zingt dit wel goed. Het is net green, daar moet ik eerlijk zijn. Ja, daarom. heel fijn weekend.